Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam demonstreren politieagenten. Ze willen meer salaris en de werkdruk is veel te hoog, vinden ze. Verslaggever Danny Simons. Sinds december zijn ze al bezig met kleinere acties om hiervoor te strijden in een nieuwe CAO. Maar ja, volgens de politiebonden wordt er niet genoeg geluisterd, worden er niet genoeg toezeggingen gedaan. Vandaar dat ze nu hebben gezegd, we gaan nu hard actie voeren. Tegelijkertijd is er ook een anti-corona demonstratie in Rotterdam. Daarbij worden zo'n 15.000 mensen verwacht. Bij een steekpartij in Oudewater in de provincie Utrecht is vanmorgen iemand omgekomen. Het gebeurde rond half zeven in een huis daar. De politie heeft acht mensen opgepakt. Het is niet bekend waarvan zij precies worden verdacht. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar dat mocht niet meer baten. De eerste plak hangt om de hals van een sporter uit Team NL. Schaatser Irene Schouten kreeg net haar gouden medaille omgehangen. Ze won gisteren op de 3 kilometer. In de voetsporen van Schut, Stienbaas Keizer, Yvonne van Gennep, Irene Wust en Carlijn Achterrecht. Haar eerste gouden plak van Beijing. Een hele mooie. De oranje ploeg heeft nu twee medailles op zak. Patrick Roest won zilver vanochtend op de 5 kilometer schaatsen. En niet door de drive voor een burgertje of een milkshake, maar voor een ei, over een schaap of een lammetje. Het kan in Rotterdam. Heel veel lammetjes. Ja, wij zijn fan. We zijn nu voor de tweede keer hetzelfde rondje aan het maken. Dus. Baby eh. schapen, schapen, schapen die eten. Heel wat. <laughs> Er zijn meer dan 800 lammetjes. Je zou wel heel graag uit willen stappen en eventjes knuffelen, maar dat mag natuurlijk niet. Hm, je moet in je auto blijven zitten. Volgens de stadsherder vindt iedereen het gezellig, ook de schapen. Heb ik het weer nog? Het is grijs, vrijwel de hele dag regent het en er komt een harde wind uit het westen. Kijk uit als je de weg op gaat, waarschuwt de ANWB. Het is 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10.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 Ik ben kachel, daarom dat ik wachel. Loop een beetje scheef, dit is hoe ik leef. live on raw emotion, baby. I answer questions never maybe. voor ik hier vertrek. Eh, eh, eh. Ik loop verslagen door de straten heen van Amsterdam.